Goedenavond, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een spannende avond voor Ajax. Over een uur spelen ze weer tegen Borussia Dortmund. Vorige keer werd het 4-0 voor de Amsterdammers, maar vanavond kan alles gebeuren. Je hoort commentator Armand Afasroglu. Ik zou denken dat er wel een reactie komt en die verwachten we ook wel vandaag van Borussia Dortmund. Dat wel flink gehavend is. Nog steeds eh, geen Haaland. Die viel uit. die, eh, die, raakte geblesseerd na de wedstrijd tegen Ajax. En er zijn nog een aantal andere blessures. Dus Dortmund is zeker niet op zijn allersterkst. En ja, Ajax is dat wel. Want Ajax heeft eh, geen enkele problemen op personeelvlak. Als Ajax wint zijn ze door naar de volgende ronde in de Champions League. De fans geloven dat dat wel goed komt. Hun hebben 0-4 in hun broekzak. Als ze ons willen, willen bewijzen, mogen ze vanavond tonen wat hun waard zijn. Doe, uh, eh, leuk die gasten, maar, joh, uh, maar ja, wij Ajax Studios zijn veel beter. Het is trouwens niet de enige wedstrijd van vanavond. Er zijn nog zeven andere duels. Het lijkt erop dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen de coronapas in de amateursport is. Het kabinet wil controles voor sporters, publiek en anderen. Volgens een aantal partijen is dat onuitvoerbaar. Het debat is nog aan de gang. Premier Rutte en minister De Jonge komen zo aan het woord. Ze zullen dan ook ingaan op de bezwaren van de coronapas bij de amateursport. De andere maatregelen die het demissionaire kabinet gisteren aankondigde... steunen de meeste Tweede Kamerleden wel. In Berlijn zijn twee mannen opgepakt omdat ze het woord Feyenoord op een stuk muur van de Berlijnse muur zouden hebben gespoten. Ze hadden spuitbussen bij zich en er zat verf aan hun handen. Feyenoord speelt morgen in de Conference League tegen Union Berlin. En het gaat een stukje beter met de reuzenpanda. Ze zijn nog altijd een kwetsbare diersoort, maar China beschermt hun leefgebieden veel beter. Goed nieuws dus, zegt correspondent Sjoerd en Daas in China. Het aantal panda's zit in de lift. En dat is goed nieuws ook voor andere dieren. Kwetsbare diersoorten die moeite hadden te overleven... kunnen nu profiteren van die panda-paraplu. Doordat de panda's bescherming krijgen, hun natuurgebieden met rust gelaten worden... kunnen zij ook weer floreren. Er leven nu ruim 1800 panda's in het wild en verwacht wordt dat dat er alleen maar meer worden. Het weer, vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen begint mistig, maar dat lost later op. De zon zal niet veel te zien zijn. Het wordt maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van Zeeland en Limburg, komt plaatselijk dichte mist voor.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 making like I turn you off when I know you think I'm sweet. It don't have to be like that. I guess you're insecure. If you say what's on your mind, I might answer sure. zeker Chocolate you. What's your pleasure?